5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In een aantal Braziliaanse steden zijn protesten uitgebroken... tegen de benoeming van ex-president Lula... tot stafchef van de regering van president Rousseff. Onder meer in de hoofdstad Brasilia waren zo'n 2500 mensen op de been. Lula wordt verdacht van fraude. Hij zou betrokken zijn bij een groot corruptieschandaal... bij staatsoliemaatschappij Petrobras. Nu Lula een hoge post bekleedt, wordt vervolging lastig. Frank Sinatra Jr., de zoon van acteur en zanger Frank Sinatra, is overleden aan een hartaanval. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Sinatra zou gisteravond nummers van zijn vader zingen in een theater in Daytona Beach in Florida. Maar het optreden werd afgelast omdat Sinatra zich ziek voelde. Hij overleed later in het ziekenhuis. Sinatra Jr. was 72 jaar. De man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten door de politie... is aan zijn verwondingen overleden, dat heeft het OM gemeld. Agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De man van 41 verzette zich hevig tegen zijn aanhouding... en zou agenten met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Daarop trok een van hen het dienstwapen en schoot de man neer. En weer is een Russische topsporter betrapt op het gebruik van meldonium... dat sinds januari op de verboden lijst staat... Het is zwemster Julia Jefimova. Ze won vorig jaar op het WK goud en brons op de schoolslag. De Russin was een paar jaar geleden al eens geschorst vanwege het gebruik van anabole steroïden. Eerder al werden tennister Sharapova en schaatser Kulishnikov betrapt op meldonium. Dat wordt gebruikt om hartproblemen te bestrijden. Het weer nog. Het is helder, maar lokaal kan wat mis zijn. De minima liggen rond het vriespunt. Overdag zonnig en droog bij een graad of 11. Vrijdag bewolkt en iets kouder met 6 tot 9 graden.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 And then she hit on lies that I am waiting for. But it's not that I don't care, cause I've always been prepared to make the best of every situation. And now I don't know what to do. I'm acting like a complete and hopeless fool.